Een week geleden kondigde de Taliban aan dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn aan universiteiten. Afgelopen zaterdag kwamen de Taliban met een verbod voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen vanwege de vele patiënten met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg vanmiddag tussen de zeven academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. Onderlinge lijntjes zijn kort en ook de samenwerking met de algemene ziekenhuizen is goed. Gisteren sloeg de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden alarm vanwege de volle kinder-IC's. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië omdat de EU Russische olie al boycott, heeft de maatregel van Poetin geen invloed in Europa. Raymond van Barneveld heeft in de derde ronde van het WK darten met 0-4 verloren van Gerwin Price en is daarmee uitgeschakeld. Het is de eerste keer dat Van Barneveld, die vijfvoudig wereldkampioen is, verliest van Price. Price is momenteel de nummer 1 van de wereld. Er zitten nu nog vier Nederlanders in het toernooi. Danny Noppert en Michael van Gerwen komen woensdag in actie. En Dirk van Duivenbode en Vincent van der Voort spelen donderdag. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over het land.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 Het loopt als een vuurtje, het loopt uit de hand. Think of how our love could be But all my friends say I'm a fool I don't care What people have to say Whenever I can, I'll be there for you I am sure I'll find a way of love dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Now back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. day You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel Toke this joint, how I'm blowing this steam Back to my ways like 2019 Not 24 hours since my ex did dead I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass half full At least it's the product two-piece that I'm tripping in and I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was looking for a man who's on the same page Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Why? Why? Cause I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. yeah, peace with the things you can't change. Last I was naked when I leave, and I was naked when I came. How to reach, how to test, too numb. I don't feel no way. go to regret. Uh-huh. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head. Mm. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.